En omdat Oekraïners dus langer blijven, moet Nederland ook anders met ze omgaan, zegt deze onderzoeker. Ja, de mindset moet om van eh, tijdelijke crisisopvang eigenlijk naar een lange termijn perspectief. Eh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de oorlog eh, in Oekraïne, is het een illusie om te denken dat deze mensen op korte termijn terug zullen gaan. En ja, dat perspectief moet dus anders. Het gaat bijvoorbeeld over of kinderen die hier naar school gaan ook Nederlandse les moeten krijgen. De zeilboot waarop gisteren een meisje van 13 omkwam nadat een stuk mast op haar terecht kwam, is in beslag genomen door de politie. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Terschelling. De politie onderzoekt nu hoe het stuk mast kon afbreken. Koningin Maxima gaat volgende week in eentje op werkbezoek naar de VS. Haar man is nog niet helemaal fit na een longontsteking. Dus artsen zeggen dat hij beter thuis kan blijven. Gisteren was hij trouwens nog wel op pad naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. En hij hoestte nog best wat. Artsen zonder grenzen, die zijn er toch, heeft hem toen maar een hoestrankje gegeven. En Nick Kyrgios heeft vloekend en mekkerend de derde ronde op de US Open bereikt. De verliezende Wimbledon-finalist kan niet zo goed tegen prikkels. En dat is op het toernooi in New York nogal een dingetje, zei hij na zijn partij. It's just so noisy. Like point in, point out, I can't barely hear uh, half the time I can't even hear my team because it's just so noisy all the time. Things going off, sirens, like trains and people. Like it's just, it's so hard to focus. Ja, en dan is er nog die lucht. Geen etenslucht, maar een wietlucht. People don't know I'm a heavy asthmatic. So when I'm running side to side and I'm struggling to breathe already, probably don't want something to be breathing in in between points. Tijdens de wedstrijd klaagde de Australiër wel bij de scheidsrechter... die mensen opriep om geen jonko meer op te steken op de tribune. Het weer, zonnig dagje bij 22 tot 26 graden. Morgen iets meer wolken, maar ook een graadje warmer.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 No sé si es mi autismo, ya no sé cómo llorar. Digo adiós a mis queridos, mi mamá y mi papá. Ey, regresaré con más cariño parada. Tú dime a dónde. el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy. Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten je ding, want ik ga Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op.